Al weken wordt verwacht dat Sisi zich kandidaat stelt voor de verkiezing van eind april. De formele aankondiging wordt binnen enkele dagen verwacht. Sisi is nu al de sterke man in Egypte. Hij zette vorig jaar juli president Morsi af... die hem zelf een jaar eerder tot chefstaf van het leger... en minister van Defensie had benoemd. Eerder vandaag werd hij door interim-president Mansour... bevorderd tot maarschalk. Deze rang moet hij opgeven als hij meedoet aan de presidentsverkiezingen. Moslimextremisten in Nigeria hebben gisteren in het noordoosten van het land een dorp overvallen en tientallen christelijke Nigerianen om het leven gebracht. De autoriteiten zeggen dat er meer dan 50 doden zijn. In een kerk vielen 22 doden. Volgens getuigen ontploften er bommen in de kerk... en schoten de aanvallers op de vluchtende kerkgangers. De aanval wordt toegeschreven aan de terreurgroep Boko Haram... die in Nigeria een islamitische staat wil vestigen. De bezetting van het ministerie van Justitie in Oekraïne is voorbij. Het gebouw werd sinds gisteravond bezet door de protestbeweging Spilna Sprava... De minister van Justitie had gedreigd met het uitroepen van de noodtoestand als de demonstranten zich niet terugtrokken. De oppositie wil dat president Janukovic aftreedt en dat er nieuwe presidentsverkiezingen komen. De boekwinkels van Polaren gaan vanaf morgen tijdelijk dicht. Het bedrijf werkt aan een strategische heroriëntatie om haar voortbestaan veilig te stellen. Hoe lang de boekwinkels gesloten blijven is nog niet bekend. De tijdelijke sluiting geldt voor alle 20 Nederlandse vestigingen en de webshop. De outletstores en de acht Belgische vestigingen blijven open. En dan het weer, af en toe zon, maar er vallen ook buien. Sommige met sneeuw, hagel en onweer. Het is 3 tot 6 graden. Morgen vooral in het westen af en toe wat regen. In de rest van het land meer zon. En dan wordt het ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, Zaandam richting Hoorn, staat file tussen Purmerend Noord en de afrit Avenhoorn 4 kilometer. A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en de afrit Castricum 4. A16, Rotterdam richting Breda, bij de randweg van Dordrecht 5. A20, naar Gouda, bij Moordrecht 3, de andere kant op bij Nieuwakerk aan de IJssel 3.